Door zware regenval staan sommige straten in Manhattan al onder water. Later vanmiddag trekt het oog van de orkaan over de stad. Het openbaar vervoer in New York ligt stil en mensen is aangeraden binnen te blijven. Aan de oostkust van de VS zitten inmiddels 3 miljoen mensen zonder stroom. Acht mensen zijn door de orkaan om het leven gekomen. Op een strand bij de Turkse badplaats Kemmer is een kleine bom ontploft. Tien toeristen zijn licht gewond geraakt. De Turkse stranden aan de Middellandse Zee zijn vooral populair bij Nederlanders, Duitsers en Russen. Maar de slachtoffers zijn overwegend toeristen uit Noorwegen. De bom lag verstopt onder het zand en leidde tot grote paniek onder de honderden badgasten. De meeste gewonden zijn geraakt door rondvliegende stenen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het verleden pleegde de Koerdische PKK-beweging vaak aanslagen op Turkse stranden. In de Drentse Schonebeek is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje lag 1500 kilo koper. De koperkabel zaten om een katrol van anderhalve meter hoog. De politie in Drenthe weet nog niet waar deze grote hoeveelheid vandaan komt en is op zoek naar de eigenaar. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea is de grote favoriet Usain Bolt op de 100 meter gedisqualificeerd na een valse start. De titel ging toch naar een Jamaikaan. Johan Blake won de sprint in 9.92 voor de Amerikaan Walter Dix. Op de tienkamp is Ilko Sint-Nicolaas op de vijfde plaats geëindigd. Sint-Nicolaas slaagt er op de afsluitende 1500 meter net niet in om op te rukken naar de vierde plaats. De Amerikaan Trey Hardy won de tienkamp. Het weer af en toe zon, maar ook enkele buien. Het is 17 tot 19 graden. Morgen in het noorden bewolkt en buien. In het zuiden meer ruimte voor de zon en met name in de middag kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het en op.